Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is geen contact mogelijk met mensen in de Gazastrook. Volgens een Palestijns telefoon- en internetbedrijf... liggen alle verbindingen na luchtaanvallen weer plat. Dat zegt verslaggever Mitra Nazar. Terwijl het net een paar dagen geleden weer hersteld was... Hè, eh, dus dat zal de contact en de hulpverlening daar opnieuw heel erg moeilijk gaan maken. Ondertussen wordt er puin geruimd in Gaza's grootste vluchtelingenkamp. Daar was gisteren een bombardement... en waarschijnlijk zijn daar veel mensen bij omgekomen. Israël heeft toegegeven daar eh, bewust zware bombardementen op te hebben uitgevoerd... omdat er een commandant van Hamas zich zou hebben verstopt onder de burgers. Nou ja, dit laat zien opnieuw dat, ja, hoe keihard eh, deze oorlog nog steeds eh, in, in volle gang is. Ander nieuws dan. Het was gisteravond weer raak in Rotterdam. Kort na elkaar waren er twee explosies bij huizen in de stad. Er was wel schade, maar niemand is gewond geraakt. Er is niemand opgepakt voor de knallen. Gisteren maakte de politie bekend dat er dit jaar al 140 mensen zijn opgepakt... voor explosies en beschietingen in Rotterdam. En je kent het wel, nog een lange autorit voor de boeg. Maar dan moet je ineens naar de play. En dan hoop je maar dat je langs de weg een beetje een schone pot vindt. Het zijn hele schone, hele nette, maar het kan ook soms wel een drama zijn. Verstopte toiletten met een hele rol erin. Eh, muren die eh, gesmeerd worden met eh, van alles en nog wat. Steeds meer tankstations willen van het gedoe af en huren een bedrijf in dat van die betaalpoortjes plaatst. Dat weet deze man van de tankstationsvereniging. Nou, sowieso is het om een toilet schoon te houden beter als je een kleine hindernis opwerpt. Vroeger zat daar een mevrouw met een schoteltje en die keek je dan een beetje boos aan. Dus dan durfde je niet te langs te lopen zonder dat je in ieder geval je handen gewassen had en het liefst ook nog een kwartje had achtergelaten. En dit is de moderne variant ervan. Nou, door het betalen voor wc's is het wel schoner, zeggen de tankstations. En het weer nog. Nou, neem je paraplu of regenpak mee als je de deur uitgaat, Want het kan zijn dat je op de heen- en terugweg naar werk of studie een nat pak haalt. Vanochtend buien, daarna een tijdje droog. Maar vanmiddag dan is het weer raak. Het wordt max 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er liggen voorwerpen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij afrit naar de vesting. De linkerrijstrook is dicht. Op dit moment 20 minuten file rijden vanaf Hilversum Noord. Verder ook hier naar dat de eh, drukte gewoon simpelweg dagelijks oponthoudt. Bijvoorbeeld op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Voor knooppunt Velzen 10 minuten extra. En tot slot de N201 vanuit Hilversum naar Uithoren.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 Would you um, you go to bed with me? Punten van het NOS-journaal. Onder leiding van Qatar en de Verenigde Staten zouden er afspraken zijn gemaakt... over het tijdelijk openen van de grens tussen Gaza en Egypte. Dat meldt persbureau Reuters. De grens bij Rafa zou tijdelijk opengaan... om buitenlanders en zwaargewonden uit Gaza te evacueren. Israël heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Over slachtoffers aan Palestijnse kant is niets bekend. Vast staat wel dat negen Israëlische militairen omkwamen... toen hun voertuig werd geraakt door een antitankraket. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zegt dat bij Israëlische invallen op de westelijke Jordaanoever vier Palestijnen zijn gedood. De Amerikaan die als tweede patiënt ter wereld een varkenshart kreeg geïmplanteerd is overleden. De 58-jarige Lawrence Fawcett kreeg het varkenshart zes weken geleden. Het weer, regen, maar later ook af en toe zon en het wordt 15 graden. you know you should be scared of us. Last night, looks to kill. Straight talk, sex appeal. One touch gives me chills, and we ain't even close yet. Perfect all around, ain't been all over town. Show me how you get down, 'cause we ain't even close yet. You're fading and you got me feeling weak. Listen as I speak i as a creep.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 spinning and you got me in a twirl. You're my number one baby and you're to rock my world. You're dangerous, just get it up. The way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A oh, one night stand just ain't enough. Where you go, no one knows. You uh-huh. smile, don't. we ain't even close, yeah. Solid as a rock. How many ways can you hit the spot? Uh-huh. fell as creep. You got me going crazy and you know I can't sleep.